Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De tweede man van Forum voor Democratie, Henk Otte... levert in een interview met NRC kritiek op partijleider Thierry Baudet. Volgens Otte moet Baudet andere volksvertegenwoordigers... meer bij de partij betrekken. Otte is medeoprichter van Forum voor Democratie... en is vanaf volgende maand fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Volgens hem is Forum niet meer alleen de partij van Baudet en Theo Hiddema... Op de avond van de provinciale verkiezingen had Baudet het succes meer moeten delen, zegt Otte in NRC. Een afgewezen asielzoeker uit Bahrein klaagt Nederland aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij werd in februari in Bahrein tot levenslang veroordeeld, voornamelijk omdat zijn broer, die in Duitsland asiel heeft gekregen, een politiek activist is. Daarbij zou hij zijn gemarteld en gedwongen zijn een bekentenis af te leggen. Voor zijn uitzetting was al duidelijk dat de man bij terugkeer in Bahrein veroordeeld zou worden, zegt zijn advocaat. Die spreekt van een verschrikkelijke situatie en hoopt dat de Europese rechter Nederland aanspoort om de man uit Bahrein terug te halen. Het slotdebat voor de Oekraïense presidentsverkiezingen is uitgedraaid op een reeks beledigingen. In een afgeladen voetbalstadion gingen president Poroshenko en zijn uitdager, de acteur en komiek Zelinski, met elkaar in debat. Inhoudelijk willen ze ongeveer hetzelfde en daarom speelden ze vooral op de man. Zelinski vroeg zich af hoe het kan dat het arme Oekraïne zo'n rijke president heeft. Hij verweet Poroshenko dat hij met zijn snoepbedrijf veel geld verdient in Rusland, ondanks de sancties. Poroshenko benadrukte de onervarenheid van Zelensky... en zei dat die geen vuist kan maken tegen Poetin. Hij noemde Zelensky zelfs een kleine Rus... wat in Oekraïne een zware belediging is. Het weer. Het is helder. Minima vannacht tussen 6 en 9 graden. Het paasweekend verloopt zonnig, warm en droog... met temperaturen tussen 19 en 25 graden.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 It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light. face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh, love, do you feel this rough?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 Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking at it. only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go hetzelfde ritme klopt Kan ik nog naar buiten met je Laat Laten zien dat ik je heb Ah, want ik wil niet dat je wordt ontdekt Straks halen ze je weg Als ze zien dat ik een diamant in handen heb oh, Ik ben mezelf niet meer door jou Helemaal ga ik in je helemaal roze koken van binnen. Jij weet precies waar ik van hou. Het is hoe het voelt om te winnen. Ik zou wel een gat in de lucht willen springen. guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. alleen maar Maia Ik ben in de club, money op mij en druk.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 Volgens Otte moet Baudet andere volksvertegenwoordigers meer bij de partij betrekken. Otte is medeoprichter van Forum voor Democratie... en is vanaf volgende maand fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Forum niet meer alleen de partij van Baudet en Theo Hiddema. Op de avond van de provinciale verkiezingen had Baudet het succes meer moeten delen... zegt Otte in NRC. De democraten in het Amerikaanse congres willen alsnog het volledige Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller kunnen inzien. Donderdag publiceerde minister Barr van Justitie een versie waarin veel passages waren weggelakt. Onder meer vanwege privacy, staatsveiligheid en lopende rechtszaken.